Honderdduizenden mensen hebben in Rome meegelopen in een grote homoparade. Ze gingen door het centrum van de stad naar het Circus Maximus, waar vanavond Lady Gaga optrad. De optocht vormde het hoogtepunt van de Europride, die de afgelopen anderhalve week in Rome is gehouden. Er waren geen problemen. De eerste homoparade in de Kroatische stad Split liep wel uit de hand. De ongeveer 200 deelnemers werden bekogeld met eieren, stenen en flessen. Vijf van hen moesten naar het ziekenhuis. Zo'n 100 tegendemonstranten werden opgepakt. Ook in Warschau werd een parade voor voetbalrichter verstoord. Extreemrechtse betogers scholden de deelnemers uit en bekogelden ze met vuurwerk. De vakcentrale FNV houdt binnen vijf weken een referendum over het pensioenakkoord. Bijna anderhalf miljoen leden worden geraadpleegd. FNV-bondgenoten, de grootste vakbond binnen de FNV, beslist over twee weken over deelname aan het referendum. Bondgenoten is tegen het pensioenakkoord en legt het dan ook met een negatief advies voor aan de achterban. Een jaar geleden hield de vakcentrale FNV ook een referendum toen er een voorlopig pensioenakkoord op tafel lag. 80% van de achterban oordeelde toen positief. Ook een meerderheid van de FNV-bondgenoten stemde in met het voorlopige pensioenakkoord, maar toen was het stemadvies positief. Het weer vannacht droog en vrij helder. Het koelt af naar 6 tot 9 graden. Morgen overdag eerst vrij zonnig, later wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt dan 18 tot 21 graden. Tweede Pinksterdag is het bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de Nightwalk.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 De hele team hoorde gingen voor Frankfurt in de Bloemendaal tegenmiddag. En voor de maand wat muziek allemaal. Zovertel een weekend compleet festival als je met uh, Roel Wijn en Mario, Lady Death, Lady Nick Roef, Koeven Cross met Paul, Haantje Riem, Jacob Vast en ook het Roel Band. De tijd middag. Zandvoort, zaterdag voor op 3 FM. de Loes. Dat is een grote die? Niet van de Paul is Wagen. Ik ben de tijd met heel anders. Show facts. is een beetje echt allemaal in de bioscoop te zien. En dat zijn de beste de films. Deze week op vriend. Annie. De een over mannen en vrouwen overkomen. En deze komt met opgezet in zijn mysterie aangenomen. We worden even wie het meest aan de toonwinder van Selma wijk over het verlies van onschuld tijdens heel huwelijk want hun broer, doelgemeen onopgehouden, werd door de studie Turkmen. En de zijn van was helemaal het afvriendin. Op zeven, deze dames komen ze vandaan uit een kunstconferentie in de grote zaal. Dat is een hele mooi, die de dames een verschillende dansen heeft ontdekt zelf spelen. Dus, informatie van stand, het lichaam van de commentee, hoe het gedacht heeft, dat is vreselijk aan te van de Ik heb hem gezien, ik zie te kijken. En dat is heel goed. Op die wijze ben echt weinig voor verklaard. Spiegel en kan stadium niet een afkomende superkrachten Bij deze hele betaalt hij en het vervolg dat de hit uit 2009 wordt in zijn vrienden Kortwaal en Annemaas zich een Maar alles is er nu handtekening. En dan nog steeds een klein voortekentje bij Pirates of the Caribbean. De Frank Stout. Captain Jack Stout wordt gedwongen, gedwongen de fontein om de jeugd te vinden. En zijn we de enige vrouw die eraan uh, aan is in een gemeen braakweer. Onze een koopt die. En we gaan even de verder kijken naar de dvd David de Max Seebeek. Single van Paul Haggers met Rock and Cold is ontstaan en december uit de handen van onterecht verschillende festivals. Wegens Henry, Cycling Pro, van een groep Engelse de Geen Lichtdoen, Een vreemde lichtdoen die het hele weekend op ons zet en niet krijgt uit de honing verwacht. De onverwacht. Een maximum film van Disney tot drie uur grootste. De film zit in drie sfeer. Ten tweede, de komische humor, de belangrijkste draaikleding is de deze. Ten derde deel van de komische humor met Disney en Apple terugvinden in Narnia. En samen vindt een en leerrijk gemaakt op een schil. Wie Stolman het ook gebaseerd is op een Nederlandse comediefilm over goed handelen van het woord namens het ook een 5 deze week. Niemand, niemand voor de van die steeds echt. Tot een 50 jaar niemand niet van en Willem vrouw in niet appeloert. En vier, Lee Wallace. Getekend C. Robert, het tweede uitgever Rick Linker staf op de drie rollenfilms van Mark de strijd van grappig crimineel. Nederlands ranking Lee Top 10, Lee de Golden Gators teams ik. Harry Potter en de Gadget Hall Part 1. De eerste dag van verder with the yellow one in the middle, the footman, this. Johnny Depp heeft de Amerikaanse toerist in Italië een nieuwe Angelina Jolie 2009 Furious De Depp was het in de film van de gelijknamige webserie van Annette van der moet ik zeggen van jezelf? over een verboden liefde tussen een blanke vrouw en een zwarte man. Deze lijst is in de DVD-top 10. Vroeger bij de Snoopers, muziek hier op CFM Zandvoort, na zaterdagavond. Radio Zandvoort. Radio, Radio Zandvoort. Well, I tell my love and I on the same, no fucking gotta have a sex every day round here. So my lips are warm, everything gone, I'm fucking nuts to the word I and I will be there. Woman, I'm alive on find the same, no fucking gotta have a sex. Every day of my life you to put on something? Otherwise, kunnen we vandaag de stand geven. Centralize, Kwamenaars. Prepart, Predans, Laporat, Selikstad, Adalta, Mianix, Lentapa, Blijplaats, Azteka, Everminit, Wendiet, Everman, Smedik, Apalinja, Lemminit, Blijplaats, Teletek, Tetka, Diemin, Nutras, Rafulat, Janesia, Telia, Okra, Fida, Antawina, Branch, Vizaya, to Awantia, Lukanata, Run! Spit it up, spit it up, spit it up. It's back on the come and get touch with them, but alright You tell me say you love life because you feel no respect Me a put the stars to give you never rest You never get it, babe, I don't want nothing less That's why when you want from them, you turn With the love the music, with the love and work That's where for them, yeah, man, that work With the love and music, with the love the work That's the part of the rock you are worth With the love and music, love, the love and work Make you and make you score them There's no African wine and function Sunset the rise, everything wiring eyes Sunset the rise, everything wiring eyes Cannot be privatized, it's up a cool like my eyes Sunset the rise, I and I will be there Well, it's not many places I can find around here I've been in love, been in love, been in love It's like promise, like my life I've been in love, well, been in love, well Emptiness and the facts they arise I've been in love, been in love, been in love, well Tipping the consequence, What it loving, what it loving, what it loving, yeah. Stop by. Walk the day and ask what it loving, what it loving, what it loving, yeah. Yo. What it loving, what it loving, what it loving, yeah. Stop by. Come back to the man. What it loving, what it loving, me the loving, yeah. Stop. I suck a shell and every what it loving, what it loving, me the loving, yeah. Hey yo. I suck a tell them, give me the loving, give me the what loving, Everything Yeah, one You love this girl loving You girl I never drowned now, So much talk around I'm not going down now. That's why I am the I Stand up for all of my pride Don't look in my head unless you right now I'm your head if my goes one time Stand up, goes one time through Goes one time through every day I know that makes me so strong Goes one time through Oh, goes one time through I'm from En muziek van Soulfire Give Me The money Hete zomer. ZFM. Zon. Zee. Zandvoort. En de zomerhit. Nederlandse muziek, back to back muziek, Nederlandse muziek, Nederlandse muziek, muziek, muziek, muziek, Nederlandse muziek, muziek, Nederlandse muziek, Nederlandse muziek, Nederlandse muziek, Nederlandse muziek, Nederlandse muziek, Nederlandse muziek, Nederlandse muziek, Nederlandse let Middenwijk. Lokaal 6. Far Away from You. werken films en daarom heel anders. Guardian Days maakt de feestjes voor morgenmiddag op het strand van Zandvoort en Roerdas. Ten eerste, morgen 12 sexy on the beach in de beach club Kroegel. Van 5 tot 4 de nacht. de Bros, Sandro. Dramas, Alessandro, Jesse komt goed De album in de hout en de dan is Brian Delphine. En dan is nummer 2 ben je dan van Heatstop Woestop Places. Van Heats. En dan vanmiddag ben je welkom op het Bloomingdale. Zondag Bloomingdale op het feestje XXL. Dat is met Michael Mendoza, Villa, Justin Dienst, Michael Mendoza, eh, dat er een beetje gegeven Die aanslag, met Subject een en nog steeds op de Zelda, de Beatleplayers, We It Up, Black Zandvoort en Remember, Livia in Black en ADV, en Nick Benders en nog een keer de Mundo, allemaal bij en Subject van Michael Mendoza tekenfilm, en Truman, Een Actieparty, Mundo en Subject Muslims, Russian workers, Cubans, only part-time management of rooms left for visit Rainbow College, they football service. Houseplay on the beach. Houseplay by Russian Mohamed komt erbij, Brett en Dien, Mathematics on Atomic Pump, Rhythm avond opnieuw op het strand van Bloemendaal. Gisteravond om 4 Deze huisgroep aan de Beach. Laatste feestje eh, op het van Bloemendaal. Rondom Woestop van nog steeds een Sterk. Dat is met Dwarsjes, Jula en Liebe, Onbruik, Julian, Koelan, Wokkel. Moeilijk in naam allemaal. En van Boerendaal deze Sterk in Hoefkot 69. En zo zat ik ook bij de tijd in Drenthe en Milaan. Maar paar weken eigenlijk niet hoofdelijk van twee een in Diepsel de mis. Dat wordt voor een hè? Dat zand op doen, maar is niet En nog steeds op 16 Slam, Pinkster met het En dat is nog Kurt Hendel, José, Randy, Dennis Badu, Nick S, Nico Knop, Willem Koelman, speciaal Miss melody Wanneer niet met Drink ik niet vrolijk, niet populist. stage gooi kussenmaat zwijnt kinderen. En ze wordt eeuwig elf. En het laatste feestje, morgenmiddag. Morgenavond eigenlijk begin je om 6 uur natuurlijk aan het Sponsor Handel. Wees Stadpromotion Salsa Sunday Monday. Dat is ik ben van de of the Noorse muziek, Spaanse muziek, het muziek, muziek op de radio. The family business is family. The common form of the Southern expression is "family". With the family business that satisfies the soul. But at the time when am I don't grateful? me, Louis. de studenten en gaat zijn ook veel beetje heel benieuwd, heel ontspannend uh, bezig. Dus je dat wou ik denk ik ook van Nederland gaan. hij zelf is het papa man van iedereen die van gaat doen op zo'n grote zo. Herstel. Nou, dat heb je al een dikke week gekregen. Het is het populair dan in de All day.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 Ja, ZFM Zandvoort. Het wordt op dit tijd een beetje shownieuws hier op ZFM Zandvoort. De wekelijkse Nobel Wire Awards afgelopen woensdag werd wereldwijd door de eerste van Miami. Want het wordt de weggebracht van het veld. En elke winnaar speelt goed besluiten. Wel Heijden heeft dan uh, Sparma Willem De lekker zijn. nog en in de En van staat heen. Toen werd aangehouden met raampjes raam van niet een naar beneden vliegen. Dus die niks aan de wereld open. Hoeveel bleef strak tussen het toestaan en het afdoen. En als het dat weer een net als naar de En In Zerga vlak van de nummers van fietsers en fietsers. De mochten van Europa ik begrijpen. De vorige iPhone hebben een formaat aangepacht aan het ik waardoor je hem goed manier De wagen van Spanje en Noord rijden. De aanpassingssysteem van de nieuwe ingenieur niet veranderd. Vorige week is hoofdgetuige mysterieus nog tussen vast en vastbaar gegaan naar Rotterdam. Ruimtevlucht Max 9 op 24 is zijn het bezig en dat liefde dan ook. En het was nog gezegd een brandpunt, dat kan nog niet op tafel Want Brandpunt knuffelend en huilend, ja, zo vrolijk toe. Wie is dat dan de schrik van de en van Sofie? Of van de babyzaal? Wie is genoeg, om ik van wel genieten van het existentie. Dat zo'n grote relationele hoe je grootste neigingen heeft de vrouw en Dat is die relatie tot 16, 17 jaar. En dan nog steeds blijven. En dan zo Nederland ziet corona overal mensen horen. En dat het precies wat het eigenlijk is. Ze weten het ook niet. Hoe is het allemaal? Waarvoor is het nou niet ziek? En ik ben ook eigenlijk gewoon niet. Corona moet opgehaald worden. Opgehaald houden. 2007 de kant van de aan die kant van de wetten, dat, dat en het verduren bedoel iets oppervlak doen zijn. Hoe schuldig? het ja, ik ga jou spontaan aan het ben er de tekst niet zo over te aan Wat is nou zijn wat aan het eind wordt gekocht? Niet veel niks aan te praten, want het is niet. En ja, tot over de maand zijn een radioshow met Centrale Records. Regelmatig vinden de Nederlandse discoland plaats op Las Vegas. Hier in het." en Aardenhout en lijnstations genoeg, mijn zoek ik een andere kant van de kant muziek.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 Witte Huis eist dat er onmiddellijk een einde komt aan de aanvallen op burgers. Verder moet het Rode Kruis onmiddellijk toegang krijgen tot het noorden van Syrië, waar regeringstroepen worden ingezet tegen de anti-regeringsbetogers in de stad Yisr al-Sugur. Gisteren begon daar een militaire operatie. Duizenden inwoners in de grensstreek zijn naar Turkije gevlucht. Het in opspraak gekomen Amerikaanse congreslid Wiener legt